Het blijkt uit cijfers van allestoringen.nl. Koploper is ING. Die bank had in twee maanden tijd op 21 dagen problemen met betalen via internet. SNS Bank had de minste storingen. De Russische president Poetin zegt dat er op dit moment geen aanleiding is om geweld te gebruiken in Oekraïne. Wel benadrukt hij dat hij er alles aan zal doen om de Russen in Oekraïne te beschermen. Een militaire actie is een laatste middel, zo zei hij in een gesprek met journalisten. Verder ziet Poetin Viktor Yanukovych nog altijd als de wettige president van Oekraïne. SP-Kamerlid Jan de Wit stopt op 1 april met zijn werk. De 68-jarige de Wit vindt het tijd om het na bijna 16 jaar Kamerlidmaatschap rustiger aan te gaan doen. De jurist de Wit is sinds 1972 politiek actief voor de SP. Hij zat in het partijbestuur, in de gemeenteraad van Heerlen, in de Eerste en in de Tweede Kamer. Hij was ook voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie, die onderzoek deed naar de overheidsmaatregelen tijdens de kredietcrisis. Een agent die zich vorig jaar juli op Ameland misdroeg tegen een buschauffeur is ontslagen. De man was destijds op vakantie en kreeg met de chauffeur van een streekbus ruzie over een onveilige verkeerssituatie. De bus belandde vervolgens in de berm. De lichtgewonde chauffeur wist de politieagent uit de bus te werken en de passagiers konden uitstappen. De agent is nu ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. Het weer in het westen nog op bewolking, maar verder is er veel zon. Het blijft vrijwel overal droog en het is een graad of 11. komende dagen is het zonnig en 10 tot 14 graden.